Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Scholz is aangekomen in Maagdenburg op de kerstmarkt waar gisteravond een aanslag was. Scholz is daar samen met de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken om steun te betuigen aan de slachtoffers. Ze bezoeken ook de plek waar bloemen worden gelegd. Gisteravond reed een man met hoge snelheid door het publiek op de kerstmarkt. Volgens Duitse media zijn er zeker vier doden en ruim 200 gewonden. De dader zou een arts zijn van Saoedische afkomst... die in 2006 een permanente verblijfsvergunning in Duitsland kreeg. Volgens meerdere Duitse media is hij een ex-moslim. Hij zou aanhanger zijn van de radicaalrechtse partij AFD. In interviews had hij eerder gezegd dat hij tegenstander is van de islam... Een speciale eenheid van de Duitse politie heeft zijn huis doorzocht in Bernburg... ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Maagdenburg. Een raket, afgevuurd door Houthi-rebellen in Jemen... is neergekomen in de Israëlische stad Tel Aviv. Daar zijn zeker 16 mensen licht gewond geraakt. Ook raakten 14 mensen gewond toen ze tijdens het luchtalarm... naar de schuilkelders renden. Het Israëlische leger zegt dat verschillende pogingen om de raket te onderscheppen mislukten. Afgelopen donderdag werd er ook een raket vanuit Jemen op Israël afgevuurd. Die werd wel onderschept. Na die aanval voerde het Israëlische leger meerdere luchtaanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. PVV-leider Wilders had premier moeten worden, vindt oud-informateur en formateur van Zwol. Een van de architecten van het kabinet Schoof. Dat was het meest ordelijk en wenselijk geweest, dat zegt hij in een gesprek met Nieuwsuur. Hij wijst op het gebruik dat de winnaar van de verkiezingen ook eerste premier wordt. Het weer verspreidt over het land regen, vrij veel wind bij een graad of 9. Ook morgen buien, soms met hagel of zware windstoten. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Afschoon we nog allemaal in dikke winterjassen rondlopen... durf ik nu al in uw huiskamer, keuken of hobbyruimte... een zomerse temperatuur aan te kondigen. Want met de verplaatsbare Sibro-kamienkachel wordt het lekker warm. U schept met een Sibro-kamienkachel een behagelijk klimaat in uw hele huis. Sibro-kamien. Een warm plekje waar je ook bent. This program is climate neutral. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Vrienden, daar zijn we weer. Ook met de kerstdagen het Kerstmuziekmuseum via je eigen lokale en streekradio. En deze week hebben we geen rondleiding langs een week. Nee, we hebben een speciale kerstuitzending met film en kerstmuziek. We hebben bijvoorbeeld eh, muziek uit een film van Pink Floyd uit 1982 en uit een Franse tv-serie uit 1965. En straks ook nog muziek uit Disney-films. Eentje zelfs uit 1940. En verder natuurlijk eh, muziek uit een aantal kerstfilms. En we hoorden het net al, Ray Charles, Christmas Time. Een eh, liedje wat eh, wordt opgenomen in 1978. Het verscheen op een singeltje. En later kwam het op een album van Ray Charles terecht. Spirit of Christmas, in 1985 was dat. En iedere week hebben we muziek van de Beatles. En ook deze week. Jingle Hello everybody, this is Paul. All a happy Christmas and a very new year. Now pass you over to John. Thanks a lot, folks, and a happy uh, Christmas and a merry New year. And I hand you to George, who'll speak to you. Thank you, John. Thank you. And we may see all of you soon. Hope so. Anyway, all the best in Happy New Year and a Happy Christmas. And here's Ringo. Ringo, yeah. I'd just like to say all the best for Christmas and a Happy New Year. The long and winding road. that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Arme gelukkig Noora. as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. and as her young man dies. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. uit 1969 van Elvis Presley. Over de ghetto van Chicago. Terwijl een eh, jongen opgroeit, honger heeft, steelt en vecht. En uiteindelijk een geweer koopt en uiteindelijk zelf wordt doodgeschoten. Wordt zijn eigen kind geboren. Prachtig verhaal tijdens deze feestdagen. Dan nu muziek uit een speelfilm en tv-serie over de Amerikaanse bemanning van een mobiel veldhospitaal tijdens de Koreaanse oorlog in de jaren 50. De speelfilm kwam uit in 1970 en de tv-serie kwam twee jaar later en werd uitgezonden tot 1983. Het gaat hier om Mobile Army Surgical Hospital, beter bekend als MASH. De titelsong van deze film en tv-serie, Suicide is Painless, werd geschreven door Joni Mandel met tekst van de 14-jarige zoon van de regisseur van de film, Michael Altman. Regisseur Robert Oldman zei later dat hij zo'n 70.000 dollar had verdiend met de film. En zijn zoon zo'n 1 miljoen dollar aan rechten van de tekst. En die tekst had Michael overigens in 5 minuten geschreven. Het nummer wordt gezongen door de studiozangers John en Tom Beller, Rick Hickling en Ian Frayburn Smith. Ze worden niet op de singlehoes vermeld. De zang wordt toegeschreven aan de zogenaamde groep The Mesh. see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. game of life is hard to play I'm gonna lose it anyway The losing card I'll someday lay So this is all I have to say it breathe. the evening sun Stealing past the windows of the blissfully trees Take a shawl from the bureau Cover your knees Send a card to the widow See what she needs the gift of a giving friendship you show. Allemachtig, wat een mooi lied is dit. Bill Withers uit 1972. The Gift of Giving. Dan nu muziek uit een Britse kinderfilm Snowman uit 1982. De film is gebaseerd op het boek van Raymond Briggs uit 1978. In 1983 is de rolprint genomineerd voor een Oscar in de categorie Beste geanimeerde korte film. Het boek en de film hebben beide geen taal. In plaats daarvan wordt het verhaal verteld door beeld en muziek. Dit maakt het verhaal toegankelijk voor kinderen over de hele wereld. De muziek voor de film werd geschreven door Howard Blake. Het enige liedje in de film is Walking in the Air, gezongen door de tenor Peter Autry en werd speciaal voor de film geschreven. Het nummer werd in 1998 gecoverd door de Finse metalband Nightwish. En gezongen dus door de Nederlandse zangeres van de band Floor Jansen. In 1985 komt het lied tot vijf in de Britse hitparade in de uitvoering van Ella Jones. En pas in 1987 komt de originele filmversie in de Britse hitparade terecht. En die wordt gezongen door Peter Autry. Hij was 12 jaar toen hij het liedje zong. just gotta tag along with that old devil. side of town. sun never shines on the other side of town. The need here is always for more. There's nothing good in store on the other side of town. It's hard to do right in this filthy night. Just plain simple call is completely out of sight. My little sister, she hungry for bread to eat. My brother's hand-me-down shoes is now showing his feet. Ghetto blues shown on the news. All is well, but what the hell do they? you never come back. I'm from the other side of never had no teachings about being fair. Depression is part of my mind. The sun never shines on the other side of town. The need here is always for more. There's nothing good in store on the other side of town. Curtis Mayfield. was een eh, allereerste album uit 1970. Het album heette gewoon Curtis. En het liedje heet The Other Side of Town. Dan nu muziek uit de musicalfilm Mary Poppins uit 1964. Een verhaal over een kinderoppas met bijzondere gaven, gespeeld door Julie Andrews. Chim Chim Cheree is een van de liedjes uit de film en wordt gezongen door Julie Andrews en Dick van Dyke. Het liedje is ook een van de belangrijkste uit de musical. Het is geschreven door Robert en Richard Sherman, die hiervoor een Oscar en een Grammy kregen. Het liedje is een van de beroemdste liedjes uit een Disney-film. chimney, chim, chimney, chim, chim, A sweep is as lucky as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, chiroo. Good luck, we're off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottommost rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiri. A sweep is as lucky as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiri. Good luck we're aboard when I shake hands with you. Chim chimney, chim chimney, chim chim chimney. A sweet face as lucky as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim chiroo. Good luck we're aboard when I shake hands with you. I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft, and a brush for the flu. where the smoke is all billowed and curled. Tween pavement and stars is the chimney sweep world. When there's hardly no day rain all night. There's things off in shadow and halfway in light. On the rooftops of London. Cool. What a Chim chimney, chim chimney, chim chim chiree. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim chim chiree, chim chiroo. Chim chimney, chim chim chiree, chim chiroo. poor wayfaring stranger traveling through this world below there is no sickness no toil nor danger in that bright land to which I go I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. dark clouds will gather round me. I know my way is hard and steep, but beauteous fields arise before me where God's redeemed their vigil. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going over Jordan. was going over Jordan. I'm just going over home. Liedje uit de 19e eeuw. Amerikaans volksliedje in de uitvoering van Johnny Cash. Hij zet het op een album van hem, America 3, Solitary Man. Dan nu nog meer muziek uit een Disney-film en wel eentje uit 1940. Het gaat hier om de animatiefilm Fantasia. Het is de derde lange tekenfilm van Disney en een experimentele animatiefilm. De animaties worden op de maat van klassieke muziek gemaakt. Voor ieder onderdeel is er een inleidende tekst gevolgd door een animatiefilm met muziek gespeeld door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Leopold Stokowski. Fantasia kwam voor het eerst uit in 1940 en opnieuw in 1985 en 1990. Een vervolg op de film verscheen in december 1999 onder de naam Fantasia 2000, geïnitieerd door Roy Disney, een neef van Walt Disney. Ondanks de aanvankelijk lage opbrengst wordt de film tegenwoordig gezien als een klassieker. De originele film bestaat uit acht grote stukken, zoals Toccata en Fuga van Johann Sebastian Bach, De tovenaarsleerling van Paul Ducasse, en de notenkrakersuite van Piotr Ilyich Tchaikovsky. In de film zien we seizoenen veranderen. Het begint met de zomer en loopt dan door tot de lente. Er komen veel dansstukken in voor. En centraal staan dieren, planten en fantasiewezens, zoals veeën. We gaan luisteren nu naar de dans van de suikerboonvee.